Die hebben volgens hem beloofd dat een omstreden islamitisch centrum bij Ground Zero op een andere plek wordt gebouwd. Maar het is onduidelijk of die afspraak echt is gemaakt. Dominee Jones wilde zaterdag, 11 september, Korans verbranden bij zijn kerk in Florida... Hij noemde islam een gewelddadige godsdienst die mensen onderdrukt. Zijn plan leidde tot een storm van kritiek. De Amerikaanse minister van Defensie, Gates, heeft vandaag nog met de dominee gebeld... om hem te vragen zijn plannen niet door te zetten. Steeds meer Nederlandse vrouwen gaan naar Spanje om zwanger te worden door eiceldonatie. In 2006 waren het er 20, vorig jaar 200. Aan het einde van het jaar zullen het er 400 zijn, blijkt uit een telefonische enquête van Nieuwsuur. De vrouwen proberen in Spanje zwanger te raken via een IVF-behandeling met een eicel van een anonieme donor die wordt betaald. Deze vorm van eiceldonatie is in Nederland verboden. Het omstreden bestuurslid Sarrazin vertrekt eind deze maand bij de Duitse Bundesbank. De bank had op zijn vertrek aangedrongen. De SPD'er Sarrazin kwam eerder in opspraak na zijn uitspraak dat alle Joden een gen delen. Hij laten wel afstand van. De SPD overweegt Sarrazin te royeren als partijlid. In Argentinië hebben de Nederlandse hockeyvrouwen zich geplaatst voor de finale van het WK. Ze boekten in de halve finale een moeizame overwinning op Engeland. In de reguliere speeltijd kwam Engeland een kwartier voor tijd op 1-0. Aanvoerder Janneke Schopman maakte kort daarna 1-1. In de verlenging vielen geen doelpunten, waarna Oranje de strafballenserie met 4-3 won. In de finale spelen de Nederlandse hockeyvrouwen zaterdag tegen Argentinië of Duitsland. Dan nog het weer. Vannacht kans op regen en het is zo'n 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en zonnig. Plaatselijk enkele buien. Het wordt 20 graden. Dit was het...